Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er kopen geen verbod op onverdoofd ritueel slachten. Na een urenlang debat bleek er vannacht in de Eerste Kamer geen meerderheid te zijn voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar wel akkoord met een ruime meerderheid. Staatssecretaris Bleker presenteerde tijdens het debat in de Senaat een compromis. Hij wil afspraken maken met slachterijen en de islamitische en joodse gemeenschap... over onder meer de tijd dat een dier bij bewustzijn mag zijn... Partijleider Thieme van de Partij voor de Dieren vindt dat planten vrijblijvend. Het aantal doden door de aanslag in Luik is opgelopen tot vijf. Een peuter die afgelopen middag gewond raakte is in het ziekenhuis overleden. 122 mensen raakten gewond, een aantal van hen is er slecht aan toe. Een man gooide op een plein in Luik met granaten naar mensen bij een bushalte. Daarna schoot hij wild om zich heen met een geweer. Aanklagers in Frankrijk eisen levenslang voor terrorist Carlos de Jakhals... Aan het eind van het proces, dat ruim een maand duurde, zeiden ze in een speciale rechtbank dat de Venezolaan pas na 18 jaar in aanmerking zou moeten komen voor vervroegde vrijlating. De jakkals, die eigenlijk Ramirez Sanchez heet, wordt verdacht van vier bomaanslagen in de jaren 80 in Frankrijk, waarbij elf doden vielen. Hij zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op twee leden van de Franse geheime dienst in 1975. Een van de oprichters van Microsoft, Paul Allen, wil het grootste vliegtuig ter wereld bouwen... Het toestel zou een spanwijdte van 116 meter moeten krijgen en ruimteraketten moeten kunnen lanceren. Daarmee zou het een soort vervanger van de Space Shuttle worden. In eerste instantie zal het vliegtuig satellieten lanceren, maar later wil Ellen ook mensen de ruimte insturen. De miljardair wil dat de eerste vlucht van zijn vliegtuig over vijf jaar een feit is. Het weer, vooral in de kustprovincies wat buien.